Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. NSC-fractieleider Nicolien van Vroonhoven wil bij de volgende verkiezingen wel lijsttrekker worden voor haar partij. Ik denk dat ik gewoon ja zeg, zei ze op tv bij Barlaat. Ze benadrukte dat de keuze aan de leden is. Van Vroonhoven nam het partijleiderschap deze week over van Pieter Omtzigt... die de politiek heeft verlaten. Ze was al bij de oprichting van de partij betrokken... en was, net als Omtzigt, eerder Kamerlid voor het CDA. NSC heeft in de Tweede Kamer 20 zetels... maar staat in de peilingen op enorm verlies. NAVO-chef Rutte heeft een gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Het was een goed gesprek, zei Rutte na afloop. Volgens hem is de VS met het met Europese landen eens... dat Rusland een bedreiging blijft voor de NAVO-landen, ook op de lange termijn. Rutte zei ook dat de bal bij Rusland ligt... rond de onderhandelingen over een wapenstilstand met Oekraïne. Hij zei dat er voorstellen op tafel liggen, maar gaf daar verder geen details over. Een van de raketten die Rusland afgelopen nacht afvuurde op de Oekraïnse hoofdstad Kiev... is volgens president Zelensky gemaakt door Noord-Korea. Hij zegt dat dat naar voren komt uit de eerste resultaten van een onderzoek. Als wordt bevestigd dat het daadwerkelijk een Noord-Koreaanse raket is geweest... zal dat een verder bewijs zijn dat Rusland en Noord-Korea nauw samenwerken, zegt Zelensky. Bij de aanvallen vannacht op Kiev vielen zeker twaalf doden. PSV heeft in Enschede met 3-1 gewonnen van FC Twente. In de eerste minuut maakte Twente al een doelpunt, maar daarna was PSV veel sterker. Met nog vier wedstrijden te gaan staat PSV nu zes punten achter op koploper Ajax... dat afgelopen maandag verloor van FC Utrecht. Er was de afgelopen avond nog een wedstrijd. Eh, wedstrijd AZ tegen NAC Breda eindigde in 1-1. Het weer. Vannacht wordt het overal droog, minima rond 7 graden. De dag begint op veel plekken grijs, maar later breekt de zon steeds vaker door, vooral langs de kust.